7 Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indoor atletiek in Portland wereldkampioenen geworden op de 1500 meter. De atlete die sinds 2013 voor Nederland uitkomt... bleef drie concurrenten uit Ethiopië voor. Het is voor het eerst dat Hassan goud pakt op een WK. Het is Daphne Schippers niet gelukt het goud binnen te slepen op de 60 meter... maar ze pakte wel de zilveren medaille. De Amerikaanse Barbara Pierre won de race. Bij een uitslaande brand in een huis in Winterswijk zijn twee mensen omgekomen. Het zijn twee mannen van 60 en 37, een vader en een zoon. De brandweer heeft ze uit het huis gehaald en ambulancepersoneel heeft ze nog geprobeerd te reanimeren. Kort daarna zijn de twee mannen overleden. De moeder van het gezin wist wel op tijd weg te komen. Voor de Libische kust zijn gisteren zeker 30 bootvluchtelingen verdronken. 500 anderen zijn door de Libische kustwacht van boord gehaald van verschillende schepen. Ook bij Sicilië zijn weer honderden migranten uit Afrika opgepikt. Deze week is de vluchtelingenstroom uit Libië weer op gang gekomen. In Amersfoort is een buschauffeur overvallen en bedreigd met een kapmes. Drie jongens stapten de bus binnen en sloegen met het mes op de betaaltafel. Ze gingen er vandoor met een klein bedrag. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Busbedrijf Connection heeft aangifte gedaan. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft zijn vrouw en dochter beloofd dat hij zich presidentiëler zal gedragen als hij president wordt. Dat zei hij op een bijeenkomst in Tucson in de staat Arizona, waar dinsdag voorverkiezingen worden gehouden. Van de drie overgebleven republikeinse kandidaten heeft Trump tot nu toe de meeste stemmen behaald. Maar door zijn botte gedrag ligt hij slecht bij de partijleiding. Het weer nog bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt 8 graden. Morgen ook bewolkt en wat regen.